Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat IS helemaal verdreven is uit de Syrische stad Raqqa. De Syrische milities die door de VS worden gesteund... zeggen dat ze het laatste bolwerk van de stad, het voetbalstadion, hebben veroverd. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... is IS daarmee helemaal verslagen in Raqqa. De terreurorganisatie had de stad drie jaar in handen. Directeur Beatrix Roef van het Stedelijk Museum in Amsterdam stapt op... Vanmiddag is er een persconferentie waar bekend zal worden dat de Duitse per direct vertrekt. De positie van Roef stond onder druk sinds vorige week bleek dat ze naast haar baan bij het Stedelijk eigenaar is van een kunstadviesbureau. De politie heeft alsnog de moeder opgepakt van het meisje Charleen... dat twee jaar geleden van de tiende verdieping van een flat in Hogeveen naar beneden viel. Volgens het OM is er nieuw bewijs binnengekomen over betrokkenheid van de moeder. Ze wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. Een eerdere verdenking tegen de moeder werd wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. De jongeren van het CDA willen dat het nieuwe kabinet alsnog de basisbeurs terugbrengt. Op het partijcongres dienen ze daarvoor een voorstel in. Het CDA is altijd voor de terugkeer van de basisbeurs geweest... maar in de formatieonderhandelingen heeft de partij dat punt moeten inleveren. De jongeren van het CDA vinden dat het leenstelsel de drempel om te gaan studeren vergroot. Energiebedrijf Nuon gaat soepeler om met mensen die hun rekening niet meer kunnen betalen. Ze worden nog wel eerst afgesloten van gas en licht, maar hoeven niet meer op zoek naar een nieuwe energieleverancier. Mensen met schulden die door de rechter onder toezicht van een bewindvoerder zijn gesteld, kunnen weer aangesloten worden en een nieuw contract krijgen. Het weer, het wordt 17 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Er zijn wolkenvelden, maar ook laat de zon zich regelmatig zien. Morgen vooral in het zuiden meer zon en iets warmer. Vanaf donderdag is het koeler en wisselvalliger.